Wie op 1 januari aanstaande 55 jaar of ouder is, krijgt nog gewoon met 65 AOW. In 2020 gaat de AOW-leeftijd in één keer naar 66 jaar en daarna gaat die elk jaar met twee maanden omhoog, zodat in 2026 de AOW-leeftijd op 67 komt. Nog een paar details. Werknemers mogen nog maar 30 jaar een zwaar beroep uitoefenen. Daarna moet de werkgever voor lichte werk zorgen. En ook de bedrijfspensioenen gaan van 65 naar 67 jaar. In de Amerikaanse staat Colorado wordt met mannenmacht gezocht naar een zesjarige jongen die met een heliumballon tot 2,5 kilometer de lucht in zou zijn gevlogen. De ballon was gemaakt door zijn ouders en stond in de tuin. Volgens zijn broer was de jongen in het mandje onder de ballon geklommen. Het touw waarmee de ballon vast zat liet door onbekende oorzaak los en de ballon verdween in de lucht. Er werden hulpverleners de lucht in gestuurd en tv-zenders zonden de tocht van de ballon live uit. Na twee uur landde de ballon weer zo'n 100 kilometer verderop. Er zat niemand in het mandje. Mogelijk is de jongen tijdens zijn tocht eruit gevallen, maar de politie houdt er ook rekening mee dat de jongen er helemaal niet in heeft gezeten. Vanwege een technische storing vallen vannacht tussen 1 en 3 uur waarschijnlijk een aantal radiozenders op de FM uit. Bij de zendmast in Lopik is een technisch probleem in een van de 40 antennepalen. De oorzaak kan alleen worden gevonden door het zendsignaal te onderbreken. Omdat de zendmast in Lopik een groot bereik heeft, zal met name in het midden van het land maximaal een half uur een aantal zenders uitvallen. Het zijn Radio 1, Radio 2, 3FM en een aantal commerciële stations. Dan nog het weer.